Maar daar heeft May nu iets op gevonden. Ze heeft haar deal gesplitst... waardoor er morgen niet over de toekomstige politieke relatie met de EU wordt gestemd. De lagerhuisleden gaan morgen wel stemmen over het uitredingsakkoord... burgerlijke rechten en de backstop. Instemming met het uitredingsakkoord is een voorwaarde van de EU... om de brexit tot 22 mei uit te stellen. Het ziet er niet naar uit dat het Lagerhuis het uitredingsakkoord nu wel goedkeurt. De Noord-Ierse gedoogpartij DUP blijft tegen. Daarnaast heeft May meer stemmen dan tot nu toe van Lagerhuisleden van haar eigen conservatieve partij nodig. En ook van leden van Labour. Forum voor Democratie vindt dat de gaswinning in Groningen gewoon door kan gaan. Met dat standpunt gaat de partij de coalitiebesprekingen in Groningen in. Als er door die gaswinning schade ontstaat, dan moet die wel volledig vergoed worden. Forum haalde in de provincie vijf zetels, net als de PvdA. De grootste partij is GroenLinks met zes zetels. Fractievoorzitter Van de Werf van Forum voor Democratie vindt het zonde... om zolang er nog gas uit de grond kan worden gehaald dat niet te doen, ook na 2030. Behalve Forum voor Democratie is er geen andere partij in de Groningse Staten... die gas wil blijven winnen. De NAVO verlengt het mandaat van secretaris-generaal Jens Stoltenberg met twee jaar. Dat betekent dat de Noorse oud-premier tot september 2022 de hoogste bestuurder blijft van het bondgenootschap. Als hij zijn termijn uitzit is de 60-jarige Stoltenberg bijna de langzittende secretaris-generaal van de NAVO. Alleen de Nederlander Jozef Luns bekleedde de functie langer, namelijk 13 jaar. Het weer vanavond en vannacht klaart het op. De temperatuur daalt tot een graad of 2.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 <laughs> ja, ja, een beetje zoals back, weet je wel? Ja, ja, dat, dat klinkt ook heel kort. En uh, eh, back of Rijn, ja, Rhino is nog twee. Twee Ja, Maar het is wel kort. Dus. Ja, maar eh, dat is het dus eigenlijk. En ja, leuk feitje. Eh, het, is Koninkrijk in het Spaans. Koninkrijk in het Spaans? Dat is nog even, even over de muziek zelf. inhoudelijk. Waar, want jullie schrijven alle twee. Mm ja, waar, halen jullie, waar halen jullie dat vandaan?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 Dat ja, eh, misschien niet zo belangrijk is als iedereen vindt dat het is of zo. dat een beetje. En Looking for Something? Heeft dat ook nog een, uh, Nou, dat is meer Erik's ding natuurlijk, want die heeft het origineel.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 Laat je iets anders misschien liggen? Of zie je dat ja, als precies. Nou ja, goed, er zit, er zit misschien wel iets in. Dat is een beetje de, de strekking, ja, zeg maar. Ja. Ik, wil, ik vind het juist leuk om die eh, wat meer open te houden qua eh, hoe je er naar kijkt, ja.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 I do way too. For your love, oh, make we activate too. Activate too. Activate too. Activate to. activate too. Baby, I do wait too. I do wait too. I do wait too. For your love, oh, make me activate too.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 Ja, ja. goed. Eh, ik weet dat de half Halem is tegen en half Bloemendaal is tegen. Wat zeg ik, drie kwart van, van die... ja, er moeten dingen gebeuren met verkeer en zo, toch? Moet omgelegd worden. Ja, maar dat is allemaal niet zo belangrijk. Dat, dat, dat, <laughs> dat maakt niet uit, Het is een kleinigheidje. Dus, <laughs> wat geen kleinigheid is, is het laatste nummer hier. Wat gaat het worden? Uh, looking for something. Toch! Yes. Toch! Ja, ja, <laughs> Jawel, ja, ja, We gaan hem eh, toch nog even horen. Ja, oké. Okay. Hier is hij. All right. Gazing overseas, won't you set me free? something a red sun in the sky, a fit to dive into the blue, blue ocean, floating on a dream, thrills I'd like to feel.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 Pardonne moi et mes péchés, l'éternité vient rapidement. Tout est fini, il n'y a plus rien à dire, tu es toujours avec moi. Regarde-moi dans ton cœur. L'automne est presque là. Pendant tout ce temps, tu restais avec moi. Désormais, tu vas m'oublier.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 Samen oh, met, eh, met Even kijken, Frank Doesburg. Dus dat, okay. Eh, dat, ja, zeg me wel ergens wat. Ja, maar... vaag eh, zeg het me maar. Maar Milo schrijft ook. Dus, uh, dus het is een klein, ja, klein wereldje wat, dat gaat. Toch, dus- kom je toch weer mensen tegen. Ja, precies. hoe vonden jullie het? Ja, Leuk, Hartstikke leuk. Ja. Nou, eh, als dat weer eh, aanleiding is, dan komen jullie hier gewoon Tuurlijk, sowieso. Ja, Want eh, de muziek is vet genoeg, dus die zullen we zeker nog wel even dat draaien.